uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Delen van een boek over het politieonderzoek naar de moord op Nicole van den Hurk... mogen niet worden gepubliceerd. Dat heeft de rechter bepaald meisje van 15 werd in het najaar van 1995 verkracht en vermoord. De zaak werd pas jaren later opgelost. Het boek werd geschreven door een verslaggever van het Eindhovens Dagblad. Nabestaanden hoorden pas kort voor de publicatie van het boek en stapten naar de rechter. Die vindt een publicatieverbod te ver gaan. Wel moet de schrijver 21 passages schrappen omdat die de privacy schenden of onnodig denigrerend zijn. De lening voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen wordt nauwelijks aangevraagd. Sinds 2015 maar 75 keer, blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio heeft opgevraagd bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Met de zogeheten blijverslening kunnen ouderen bijvoorbeeld drempels laten weghalen of een traplift laten plaatsen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Ouderenorganisatie ANBO vindt dat gemeenten meer moeten doen aan voorlichting over de lening een tankstation aan de A15 bij Kesteren in Gelderland... is vanochtend een auto over de kop geslagen. De bestuurder van, bestuurster van 34 was volgens de politie onwel geworden... toen ze de afrit nam. Ze schrampte daarna met haar auto een lantaarnpaal... en reed door de berm op het tankstation af. Daar botste ze op een betonblok... waardoor de auto over de kop sloeg. De vrouw kwam er met lichte verwondingen vanaf. De Giro d'Italia start volgend jaar in Budapest. Na de start zijn er nog twee etappes op Hongaars grondgebied. Het is de veertiende keer dat de Ronde van Italië in het buitenland start. peloton vertrok drie keer vanuit Nederland. Dit jaar is het vertrek van de Giro in Italië zelf op 11 mei in Bologna. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Minima tussen 2 en 6 graden. Morgen eerst zonnig. Later in het zuiden stapelwolken met s'avonds kans op een bui. Er staat een matige oostenwind en het wordt 14 tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A7 richting Horen... bij Purmerend Zuid, 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht... En de andere kant op, richting Zaandam, bij Purmerend Noord, 5 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstok is afgesloten, kost je ongeveer een kwartier. 20 minuten oponthoud op de A9 van Amstelveen naar Den Helder. Tussen Uitgeest en Heilo 10 kilometer. En op de N208 van Sassenheim naar Haarlem bij Hillegom nog altijd 2 kilometer.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 Oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad yeah, Oh, oh, ze willen niet dat ik loop Ik was ik ben aan het rennen, want ik heb het ze Ja, die money is voor scars op mijn hart. Yeah, yeah. Oh, oh. Beetje money voor mijn scars, laat het regenen voor weinig. De mensen om me heen die zijn gekomen om te blijven Ik haat het om te zeggen, maar ze laten het lijken En noem me paranoïde of noem het ouder en wijzig Ik ben met real ones, yeah. Ook als het mijn ziel kost Niets is veranderd sinds de vier nog Aan deze kant is alles hetzelfde en toch is alles veranderd En is die money mijn detox, yeah Fuck het, maak money, laat ze weten Dat ik niets ga krijgen, dat ik niets heb gekregen Niemand gaat het doen, jongen, ook niet je neven De guy in de spiegel is de guy waarop ik reken en ik haat het ja. Maar de clichés zijn waar En ze willen je zien vallen als je gaat ik ben veranderd, heb scars, maar we lachen als laatst En get je guala is je enige taak yeah. Ja, die money is voor scars op mijn hart yeah, yeah. Oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad was down low Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd Ja, die money is voor scars op mijn hart yeah, yeah. Oh, oh. Ze willen niet dat ik blow En ik was down low Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd En ik ben niet je die, jongens, ik ben on the road ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet. We used to not be allowed on top of the roof.